Mark Hokke met het NOS-journaal. In het noordoosten van Duitsland onder hen zijn voornamelijk kinderen die terugkeerden van een jeugdkamp. Eén kind verkeert in levensgevaar en een medewerker van de ambulancedienst raakte zwaar gewond. Het ongeluk gebeurde door nog onbekende oorzaken in Ruting, ten oosten van de stad Lübeck. Volgens lokale media zaten in de bus meer dan 40 jonge kinderen en tieners. In de Oostenrijkse hoofdstad Wenen hebben zo'n 90.000 mensen gedemonstreerd tegen de invoering van een 12-urige werkdag. Dat is een voorgenomen besluit van de regeringscoalitie van EVP en FPE. De vakbonden die de demonstratie hadden georganiseerd roepen de regering op om het plan in een referendum aan het volk voor te leggen. De conservatieve regering onder leiding van EVP-bondskanselier Koerts wil de arbeidstijdenwet in het land versoepelen en oprekken naar maximaal 12 uur per dag en 60 uur per week. Op dit moment geldt een maximum van 10 uur per dag. Het wetsvoorstel wordt aanstaande donderdag in het Oostenrijkse parlement behandeld. Bij een afvalverwerkingsbedrijf ten zuiden van Hengelo staat een grote berg afval in brand. Daarbij komt veel rook vrij, maar volgens de brandweer lijkt de overlast mee te vallen. De rook trekt voldoende omhoog. Mensen in Hengelo en omgeving die alsnog last hebben van de rook... krijgen het advies ramen en deuren te sluiten. De wapenstilstand in Zuid-Soedan tussen het regeringsleger en opstandelingen is vrijwel meteen door beide partijen geschonden. Woensdag sloten president Kier en rebellenleider Machar een vredesovereenkomst... waarin ook een staakt het vuren was opgenomen dat gisteren inging. Maar gisteren viel het leger de opstandelingen aan in het noordwesten van het land... waarop de rebellen in vier staten het leger aanvielen.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 On baseline, I'll zip no. On baseline, Martina Nev. Nev. Uh, okay. married. Here I am. Did you she get married? Here I am married. Here I am married. And on Mike, gum And on Mike, gum And on Mike, gum And on Mike, gum And on Mike the lovely, the love, the love, the love, the love, the love, lovely.